Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De 46 migranten die gistermiddag met de reddingsboot Alex aankwamen op Lampedusa... zijn vannacht van boord gehaald. Het schip voer gisteravond de Italiaanse haven in... tegen het expliciete verbod van de Italiaanse minister Salvini van Binnenlandse Zaken. De kapitein zette door omdat er volgens hem een noodsituatie dreigde. Salvini zei daarna dat geen van de migranten voet aan bal mocht zetten. De plaatselijke autoriteiten besloten echter hen toch te helpen. De Franse president Macron heeft gebeld met zijn Iraanse ambtgenoot Rouhani... en hem gewaarschuwd voor de gevolgen als Iran besluit om uranium weer meer te gaan verrijken. Rouhani wil dat Europa Iran helpt, nu Amerika het land nieuwe sancties heeft opgelegd. Vandaag loopt een ultimatum af dat Iran daarvoor had gesteld. De Britse ambassadeur in Amerika vindt president Trump lomp en onbekwaam. In uitgelekte memo's aan zijn bazen in Londen schrijft de ambassadeur Derek dat in het Witte Huis een machtsstrijd gaande is... en dat het ontbreekt aan samenhangend beleid. De mails zijn ingezien door de krant Mail on Sunday. De man die aan de wieg stond van de Bossa Nova is overleden, João Gilberto. De Braziliaan slaagde erin de muziekstijlen samba en jazz met elkaar te vermengen... en had met het nummer The Girl from Ipanema in de jaren 60 een wereldhit. Hij woonde jarenlang in Amerika, waar hij veel succes had... met onder andere saxofonist Stan Getz. Gilberto is 88 jaar geworden. In Beverwijk is gisteravond een man ontvoerd en korte tijd later weer vrijgelaten of ontsnapt. De politie vond hem gewond op straat nadat hij kort daarvoor door drie mannen uit zijn huis was meegenomen en in een busje was gestopt. De mannen in het busje zijn aangehouden. Het weer. In het zuidoosten is het eerst nog bewolkt. Verder vandaag een mix van zon en stapelwolken. Vooral in het noorden is een enkele bui mogelijk. Vanmiddag wordt het in het noorden 17 graden, in het zuidoosten circa 21.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 There is no water to put out the fire. Mi cortar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a Southside. Ahora ven, mamá chola, mamá chola.